Er zijn aanslagen gepleegd op hun huizen, zo bevestigen bronnen binnen de Belastingdienst. Details over de bedreigingen zijn niet bekendgemaakt. De ambtenaren deden onderzoek naar verdachten van btw-fraude bij de import van dure auto's. Daarbij wordt btw teruggevorderd, die in werkelijkheid helemaal nooit is betaald. Naar aanleiding van de bedreigingen worden medewerkers van de Belastingdienst en hun gezinnen extra beveiligd. Eén medewerker is om veiligheidsredenen van het fraudeonderzoek afgehaald. Het bedrag dat Nederland heeft ingezameld voor de slachtoffers van de aardbeving in Haiti... is na de radio- en tv-actie van gisteren ruim 83 miljoen euro. Dat is inclusief de verdubbeling die minister Koenders had beloofd namens het kabinet. Ook België had gisteravond een tv-actie voor Haiti. De politie in Nederland en België heeft een grote cocaïnesmokkel opgerold. Een partij van 900 kilo stond in Panama klaar om via Antwerpen naar Amsterdam te worden verscheept. De drugs zouden worden verstopt in zeecontainers met ananas. De transporten waren waarschijnlijk niet meer dan een dekmantel voor de drugshandel. De zaak werd opgerold voordat de eerste drugs tussen de ananas konden worden verborgen. In de zaak zijn drie Nederlanders en vier Belgen gearresteerd. Staatssecretaris Heemskerk scherpt de regels voor sms-diensten aan. Per maand komen er een kleine 500 klachten binnen over onduidelijke advertenties en onverwacht hoge rekeningen. Vooral kinderen denken vaak dat ze één ringtoon bestellen, maar blijken dan 200 euro te moeten betalen omdat er een abonnement bij hoort. Heemskerk gaat de regels aanscherpen om daar een eind aan te maken. Amerikaanse politieke partijen mogen voor hun campagnes voortaan onbeperkt geld krijgen van bedrijven. Het Hoge Rechtshof heeft een limiet geschrapt die tientallen jaren van kracht was. Amerikaanse bedrijven, vakbonden en andere organisaties mochten geen geld uit hun algemene middelen besteden aan campagnes van politieke partijen.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 I'm within